Het is de vraag of VND de lonen van niet-vakbondsleden nu wel gaat verlagen. Het concern is in beroep gegaan tegen de uitspraak. De eigenaar van VND zegt dat een loonsverlaging van bijna 6% nodig is om de warenhuisketen overeind te houden. De maatregel zou VND zo'n 10 miljoen euro per jaar opleveren. Het is niet duidelijk of de eigenaar van VND nu wel doorgaat met zijn investeringen. De vakbonden hebben eerder gezegd dat ze best over lonen willen onderhandelen, maar geen eenzijdige verlaging zullen accepteren. Twee Britse oud-ministers zijn in verlegenheid gebracht door geheime videoopnames waarin ze undercoverjournalisten hun bemiddeling aanbieden voor zeker 5000 pond per dag. De zaak is pikant omdat de oud-ministers Straw en Rifkind nu parlementsleden zijn. De journalisten deden zich voor als vertegenwoordigers van een niet bestaand Chinees bedrijf dat wil uitbreiden in Europa. Beide boden aan hun invloed te gebruiken tegen forse betaling. Labelit Straw heeft zijn parlementszetel in ingeleverd. Rifkind blijft wel aan als parlementslid van de conservatieve partij. Hun handelen wordt onderzocht door een interne onderzoekscommissie van het Lagerhuis. Frankrijk breidt zijn militaire activiteiten uit in het Midden-Oosten. Vanaf vandaag is ook het vliegtuigschip Charles de Gaulle inzetbaar in de strijd tegen IS. President Hollande had daartoe begin januari besloten en kort daarna vertrok het schip met 2000 bemanningsleden uit Frankrijk. De komende acht weken zal het vliegtuigschip vanuit de Perzische Golf actie ondernemen. Het weer, geregeld zon, maar in de loop van de middag en avond komen er buien, soms met onweer. Het is een graad of acht. Morgen geregeld zon, maar ook een bui en het wordt dan ook zo'n acht graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat een lange file van 6 kilometer tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. Er zijn bij, op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein drie rijstroken dicht vanwege een spoedreparatie.